Eefje Kunnen met het NOS Journaal. Veteraan Marco... Vorige maand kwam naar buiten dat het OM onderzoek doet naar een geweldsincident waarbij Kroon betrokken was. Toen wilde hij daar weinig over kwijt. Nu zegt hij in het AD dat hij iemand heeft doodgeschoten. De leider van een groep die hem korte tijd gevangen had gehouden. Kroon zegt dat hij werd mishandeld en vernederd, maar ook weer werd vrijgelaten. Toen hij zijn belager later zwaar bewapend tegenkwam, schoot hij hem dood. Het was hij of ik, zegt Kroon daarover. Noord-Korea is niet van plan om op de Olympische Spelen toenadering te zoeken tot de Verenigde Staten. Volgens de hoogste ambtenaar van het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben de Noord-Koreanen nooit gesmeekt om een dialoog en komt daar ook geen verandering in. Eerder zei de Amerikaanse vicepresident Pence een ontmoeting op de winterspelen niet uit te sluiten. Weer zijn de huizenprijzen in ons land gestegen. Het CBS meldt dat vorig jaar een woning gemiddeld werd verkocht voor 263.000 euro. Dat is bijna 20.000 euro meer dan in 2016. Het is de sterkste stijging deze eeuw. Wel zijn er grote verschillen. Zo kost een huis in Delfzijl gemiddeld 140.000 euro... terwijl de gemiddelde woning in Bloemendaal voor ruim 750.000 euro wordt verkocht. In de Oostvaardersplassen bij Almere hebben onbekenden begin deze week een aantal hekken opengezet. Wandelaars hadden daardoor ongemerkt een jachtgebied in kunnen lopen, zegt Staatsbosbeheer. Een groep runderen is door een open hek een naastgelegen bos ingelopen. Staatsbosbeheer wacht af tot de dieren zelf teruggaan. De leider van de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een recordlange speech van acht uur gehouden. Nancy Pelosi kwam zo op voor de Dreamers. Dat zijn immigranten die in hun jeugd met hun ouders naar de VS zijn gekomen en onder Trump het land uit dreigen te moeten. De Democraten willen dat de 700.000 Dreamers mogen blijven.